Ook een leraar en de dader kwamen om. De school staat in Tel Afar, in het noorden van Irak. De dader reed met een truck vol explosieven het schoolplein op... waar hij de lading tot ontploffing bracht. De meeste inwoners van Tel Afar zijn Sjiïtisch. Een stadsbestuurder zegt dat de aanslagen de vingerafdrukken van Al-Qaeda dragen. Al-Qaeda is Soenitisch en wil een eind aan het Sjiitische bewind in Irak. Volgens een Iraakse mensenrechtengroep heeft het geweld in Irak dit jaar al aan 6000 mensen het leven gekost. Vaak ging het om aanslagen van Soenieten op Sjiïten en andere Vertrekkend Shell-topman Peter Voser heeft grote spijt van het zoeken en boren naar schaliegas in de Verenigde Staten. Dat zegt de Zwitser in een interview met de Financial Times. Shell heeft zeker 17 miljard euro geïnvesteerd in onconventionele olie- en gaswinning in Noord-Amerika. Maar dat levert tot nu toe weinig op. Sommige activiteiten worden afgestoten. De Shell-topman tempert de hoge verwachtingen van schaliegas in de rest van de wereld. In Egypte zijn bij gevechten tussen aanhangers van de verdreven president Morsi en regeringstroepen zeker 44 doden gevallen en meer dan 100 gewonden. Op verschillende plaatsen in Egypte waren groepen Morsi-aanhangers en tegenstanders van de oud-president de straat op gegaan om de Yom Kippur-oorlog uit 1973 te herdenken. Dat was de oorlog die Egypte en Syrië tegen Israël begonnen en die ze verloren. Er waren vandaag vooral ongeregeldheden in Cairo en in Delga ten zuiden van de hoofdstad. Het weer vannacht en morgenochtend kan er mist voorkomen. In de loop van de dag schijnt de zon geregeld en het wordt een graad of 17.